Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Ruim 1 op de drie Nederlanders liet zich testen op het coronavirus. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat tussen augustus vorig jaar en afgelopen april... zo'n 6,7 miljoen mensen een van de GGD-teststraten heeft bezocht. Vooral jongeren lieten zich vaak testen, ouderen bleven achter. Onder mensen met een baan in het onderwijs was het percentage testen het hoogst werknemers lieten zich vaker testen dan mensen met een bijstandsuitkering of een pensioen. Mensen die buiten de GGD om zijn getest zitten niet in de cijfers. De automobilist die dit weekend inreed op bezoekers van een Pride-optocht in Fort Lauderdale... deed dat waarschijnlijk niet met opzet. Dat zeggen lokale autoriteiten in Florida. De bestuurder van een pick-up truck reed met hoge snelheid richting de menigte. Daarbij vielen een dode en een zwaar gewonde. Volgens de politie was de bestuurder een man van 77 die meedeed aan de optocht. Omdat hij slechter been is, mocht hij vooraan in de stoet rijden. Mensen die op de zogeheten zwarte lijst van de Belastingdienst stonden... moeten bezwaar kunnen maken tegen naheffingen. Dat staat in een advies aan de Hoge Raad... waarover RTL Nieuws en Trouw schrijven. De reden is dat die lijst geen wettelijke basis had... De mensen die het extra geld moeten betalen, moeten dat terug kunnen krijgen. Vorig jaar werd duidelijk dat de Belastingdienst jarenlang een geheim systeem gebruikte om fraudesignalen bij te houden. Mensen met een tweede nationaliteit bleken extra te worden gecontroleerd. Gewichthefster Laurel Hubbard is als eerste transgender atleet ooit geselecteerd voor deelname aan de Olympische Spelen. Ze komt straks in Tokio uit voor het damesteam van Nieuw-Zeeland. Dat leed wordt in de superzwaargewichtsklasse gezien als een van de favorieten. Het weer, het regent vandaag flink. Regionaal komt aardig wat water naar beneden. Later op de dag in het zuiden droger, met in Limburg misschien wat zon. Het is tussen de 20 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 6,7 miljoen mensen deden minstens één coronatest... tussen augustus vorig jaar en april dit jaar. Vooral jongeren lieten zich vaak testen. Mensen met een baan in het onderwijs lieten zich met ruim 60 het vaakst testen. Mensen die op de zogeheten zwarte lijst van de Belastingdienst stonden... moeten bezwaar kunnen maken tegen naheffingen. Dat staat in een advies aan de Hoge Raad. De reden is dat die lijst geen wettelijke basis heeft. De automobilist die dit weekend inreed op bezoekers van een Pride-optocht in Fort Lauderdale... waarbij één iemand omkwam, deed dat waarschijnlijk niet met opzet.